Kees Groot met het NOS-journaal. Het is niet duidelijk hoeveel geld het efficiënter maken van de Belastingdienst heeft opgeleverd. Het kabinet heeft de afgelopen jaren tientallen miljoenen geïnvesteerd in de Belastingdienst om misbruik, fraude en witwassen te voorkomen. De Algemene Rekenkamer schrijft in een rapport dat de opbrengst van die investeringen lastig te meten is. Onder meer door slechte personeelsadministratie en een onduidelijke boekhouding. De voorzitter van de PvdA in Katwijk heeft op Twitter PVV-leider Wilders doodgewenst. Willem den Hertog reageerde op de uitspraak van de PVV'er dat als de kogel van links komt er PvdA op de zijkant staat. Den Hertog schreef dat iedereen hoopt dat Wilders sterft aan een hartaanval, maar dat als er een kogel aan te pas komt, die kogel groot genoeg moet zijn om er van het dankbare Nederlandse volk op te graveren. Inmiddels heeft de lokale PvdA-voorzitter spijt van zijn uitlatingen. Hij zegt nu dat hij zijn tweets gezien de reacties niet had moeten versturen. De man die vorig jaar opzettelijk een gasexplosie veroorzaakte in een flat in Rotterdam heeft 30 maanden cel opgelegd gekregen. De helft van de straf is voorwaardelijk. De 30 maanden zijn conform de eis van het Openbaar Ministerie. De man van 68 heeft een psychiatrisch verleden en is de afgelopen 40 jaar verschillende keren in inrichtingen opgenomen geweest. Kort voor de explosie was hij uit de crisisopvang ontslagen en naar huis gestuurd. Galit Boularous stopt definitief met voetbal. De 34-jarige oud-international zat sinds de zomer zonder club. Zijn contract bij Feyenoord werd niet verlengd. Boularous zegt klaar te zijn met het voetballeven. Hij speelde 35 keer in Oranje. Het weer, op sommige plekken kan een bui vallen. Verder schijnt de zon geregeld. Het is een graad of 7. Vanavond en vannacht is het vrijwel overal droog... met hier en daar wat mist of laaghangende bewolking. Morgen opnieuw geregeld zon, afgewisseld met buien. Dit was het ZFM Verkeersupdate.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 We zijn te ontvangen via de kabel op 104.5, in de ether op 106.9. En op het internet kun je even intikken ZFM-live. En mijn naam is Bart van Meer. We gaan weer zoals gewoonlijk lekker stevig beginnen. Dat doen we met de Outfield en daarna Cat Stevens. En nog heel veel lekkers. Zeker het eerste uur. Dus eh, blijf zitten, blijf luisteren en veel plezier. Dat was Cat Stevens met Apple Gas uit 1975. En we begonnen met de Engelse groep Outfield... met Your Love van hun debuut-LP Play Deep uit 1985. Ehm, en trouwens nog eerst even, voordat we verder gaan... Dolly en Cor bedanken voor twee uur Zandvoort Luncht, ZFM lunched. En als je de volgende artiesten hoort... dan is het in 99 van de 100 gevallen het einde van het programma Les Paul en Mary Ford. Want dan hoor je Bye Bye Blues. Maar niet in dit geval... Ze staan nu als nummer drie op de lijst. En eh, dat betekent een heerlijk nummer wat eh, uit 1955 komt. Hier zijn ze met Hummingbird. Hummingbird, hummingbird should be your name. Hummingbird should be your name. Too restless, to settle, too wild, to tame. Too restless, too wild. restless too settled, too wild too tame. Hummingbird, hummingbird should be your name. Hummingbird, hummingbird, winging along. Hummingbird, winging along. No tender young blossom can hold you for long. No tender young blossom can hold you for long. Hummingbird, hummingbird kiss me like others I've known. You'd promise to love me and call me your own. And then all my dreams would be shattered apart by the hum, hum of your hummingbird heart. Hummingbird, hummingbird, feathered so fine. If I clipped your wings, it would not make you mine. If I clipped your wings, it would not make you mine. Hummingbird, hummingbird, feathered so fine. Hummingbird, hummingbird, fly right on by. Some folks like to gamble, but darling, not I. Some folks like to gamble, but darling. Narai. Hummingbird, hummingbird, fly right on by. I'd I'd rather rather be be lonely, blue. Yes, I'd rather spend my whole life without you than feather a nest to be shattered apart by the hum, hum of your humming by the hum hum of your humming bird. Heart. 1955 last Paul and Mary Ford en Hummingbird. Zijn we alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. 11 februari 1966. Vier nieuwe binnenkomers. De laagste op 35 en de hoogste op 14. Op 35 Petula Clark en My Love. Petula Clark nieuw op 35 met de My Love. Hey, hey, hey, hey. Daar hadden we niet voor geboekt, hè? Eerlijk is eerlijk. Um, Petula Clark dus met My Love, nieuw op 35. En de buiten is eerlijk verdeeld, want we krijgen een zangeres, een groep, een zangeres en een groep. Dus nu krijgen we een groep op 30 nieuw, Small Faces, Shalalali. Nieuw op 30, de Small Faces La Sha-la-la-la-li. En van eh, een zangeres naar een groep gaan we weer naar een zangeres. Sandy Shaw met Tomorrow, geschreven door Chris Andrews. Nieuw op 19. hard sometimes. 19 Sandy Shaw en Tomorrow. Dan krijgen we de hoogste nieuwe, die komt binnen op 14. En als je de hoogste binnenkomen bent, dan ben je per saldo... De klapper van de week! week. En dat zijn de Rolling Stones met 19th Nervous Breakdown. Chillman uit 1983 met eh, They Don't Know. We zijn toe aan de tip van Willem. En dat is deze week een eh, nummer van Bruce Springsteen... van het dubbelalbum eh, The River uit 1980. Daar staan de, zelfs voor mij bekende nummers op. Ik ben niet zo'n heel groot Springsteen-fan, maar Willem dan wel. En bijvoorbeeld staat er op Hungry Heart, dat ken ik dan wel. Maar hij heeft gekozen voor een nummer van de tweede LP... De tweede LP en dat is eh, Drive All Night. Ga daar maar eens even lekker voor zitten. Een heel mooi nummer en het duurt ook nog eens 8,5 minuut. Bruce Springsteen, Drive All Night. When I lost you, honey. Sometimes I think I lost my guts too. Yeah, I wish God would send me the word, send me something. waiting for us down in the street. And tonight is calling strangers, hear them call. was eh, de tip van Willem van de LP The River Drive All Night. En ik moet daar nog maar eens een paar keer heel goed naar luisteren... want het is inderdaad een, sterk nummer. En trouwens, dat is het volgende ook... van de LP London Town, een eh, Danny Lane, Paul McCartney compositie... Wings met Deliver Your Children. washing. Children van de groep Wings... van een compositie van Danny Lane en Paul McCartney van het album London Town. Het nummer For the Good Times werd geschreven door Chris Christofferson... en is door eh, een heel groot aantal artiesten eh, uitgebracht. Elvis Presley, Frank Sinatra, eh, Michael Jackson, Perry Como... maar ook door Johnny Cash. Postuum uitgebracht op zijn album Ain't No Grave. For the Good Times. Don't look so sad. I know it's over, but life goes on, and this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together There's no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head up on my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window and make believe you love me one more time for the good time. I'll get along. You'll find another, and I'll be here if you should find you ever need me. Don't say a word about tomorrow or forever There'll be time enough for sadness when you leave me. Lay your head up on my pillow. Hold your warm and tender body close to mine Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window and make believe you love me one more time for the good time. stuk of 50 artiesten hebben dit nummer opgenomen. Maar in mijn optiek is eh, dit de mooiste opname. Johnny Cash en For the Good Times. We gaan luisteren naar een compositie van eh, John Lennon en Paul McCartney... uitgevoerd door de mamas en de papa's. Hier is I Call Your Name. I call your name But you're not there Was I to blame for being? sleep at night, but just the same. Van het eh, album Bad uit 1987 eh, was dit Michael Jackson en The Way You Make Me Feel.